Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. België scherpt de coronaregels aan. De besmettingen lopen ook daar flink op. Vanaf volgende week wordt de coronapas verplicht in alle horeca en sportscholen. En vanaf vrijdag moeten Belgen weer mondkapjes op in publieke binnenruimtes, zoals winkels. Het is de combinatie van maatregelen die moet helpen, zegt de minister van Volksgezondheid. Het is en vaccineren en het mondmasker en zorgen voor luchtkwaliteit en het covid Safety ticket op grote schaal gebruiken. Het is de combinatie van die instrumenten, we weten dat, die ons gaat helpen. Het Nederlandse demissionaire kabinet is nog aan het nadenken over nieuwe coronaregels. Het aantal nieuwe besmettingen steeg hier de afgelopen zeven dagen met 50% vergeleken met een week eerder. In Groningen beginnen ze er vertrouwen in te krijgen dat het de komende tijd rustiger zal worden in de nachtopvang in Ter Apel. Dat heeft de commissaris van de Koning laten weten. De opvang zat de afgelopen tijd erg vol en daarom is aan iedere provincie gevraagd om 100 asielzoekers op te vangen. Dat is nog niet helemaal gelukt. Er zijn nu 600 plekken geregeld dat is de helft. Maar de commissaris verwacht dat er snel meer geregeld wordt. Op Curaçao heeft de marechaussee zeven militairen opgepakt. Die worden verdacht van het gebruik en bezit van drugs. In de slaapkamers van de mannen op de legerbasis werd cocaïne gevonden. De militairen zouden ook gezien zijn met een dealer die vorige week werd opgepakt. Wie heeft de grootste? Tijdens de wedstrijd Til de grootste ui gaat het niet geheel verrassend om wie de grootste ui heeft. Je kon meedoen in verschillende categorieën. Sven won de scholierencompetitie met vooral veel mazzel. Ik heb gewoon het zaadje in de grond gedaan, ik heb het water gegeven en hij is groot uitgekomen. Dus meer niet. Eigenlijk. Geen geheime recepten dingen nog? Nee, en anders zou ik dat ook niet vertellen, want anders win ik volgend jaar niet meer natuurlijk. De allergrootste ui werd geteeld door een professionele kweker. Uien wegen normaal rond de 100 gram, maar die van hem tikte de 800 gram aan.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 Called the Galloway Boogie. It's the Galloway Boogie. Keeps you groovy 24 hours a day. If you like music with the boogie beat, here's a little ditty that's really alright. It's the Galloway Boogie. It's the Galloway Boogie keeps you groovy 24 hours a day. I woke up with the blues the other day. The cat started jamming and they blew him away with the Callaway Boogie. The Callaway Boogie keeps you groovy 24 hours a day. Waltzes, waltzes, bebop, and jive. But here's the kind of music that keeps you alive. It's the Callaway Boogie. It's the Callaway Boogie. Keeps you groovy 24 hours a day. with some hidey ho. Just listen to me, here's the way it goes. Hidey, hidey, hidey, hide. Hidey, hidey, hidey, ho. Keeps you groovy 24 hours a day. Keep the boogie alive 24 hours a day. The Cap Calloway band met de Calloway Boogie. Eh, welkom eh, terug bij ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het tweede uur alweer. En dit uur staat in het teken van de uh, dansmarathons. We, ehm, vorige week was er een dansmarathon die werd uitgezonden op tv... waarover heel veel te doen is geweest. En... Ehm, dat deed mij denken aan de dansmarathons uit de crisisjaren. Toen eh, werden die in Amerika georganiseerd... en eh, mensen deden daaraan mee om geld te verdienen. En dat was toen een hele rage. Daarvan is afgeleid het, niet dat dansmarathon van nu... <clears throat> zoals we die hadden, maar de dansavonden zoals die in het hele land, eigenlijk in heel Europa... al een paar jaar eh, eh populair zijn. De Lindy Hop Dancing avonden... waarbij eh, mensen eh, eh, losgaan op de sound van de big band muziek... zoals we dat net hoorden. dit tweede uur staat een beetje in het teken daarvan. Ik ga evenwel nu laten horen... een meneer op het Hammond-orgel en dat is Leon Kuipers. Die, heeft, eh, die, die speelt demonstraties voor een eh, Hammond fabriek. En ik kwam iets tegen waarvan ik denk... dat past mooi in dit programma. Dat doet hij hartstikke goed. Het nummer Cute. Thank you. op het orgel Leon Kuipers met het nummer Cute. En dan gaan we nu naar Sindra Fiore, een zangeres eh, met het The Swinging Ensemble. En het nummer heet Flip Flop. do ya, do ya, do do ya, do ya flip flop? You make me flip flop, you make me hickory dickory dock. You drive me crazy, don't you know? You make me rockabye, you keep me flying high. Funny how you move me Whenever you kiss me, my heart goes loop, loop. You make my mind spin like a crazy. You're jamming down peanut butter. I'm sticking to you like glue. When somebody makes you feel that way, what else you gonna do? You make my earthquake. You make my milkshake. You must be the one for me. My heart goes ricochet. You carry me away each day with you. kiss me, my heart goes loop a loop. You make my mind spin like a crazy hula hoop. Well, honey, you're jamming down peanut butter. I'm sticking to you like Sticking to you like glue When somebody makes you feel that way What else you gonna do but flip-flop? Sha-da-da-da-ya, da-ya, da-da Sha-da-da-da-ya, da-ya, da-ya sha ya da ya Da-ya, Ja, en van Sindra Fiore is het een uh, stap naar Ingram Washington met zijn prachtige, diepe stem. De man die eh, jaren in Nederland heeft gewoond en hier heeft veel opgetreden. En ehm, een aantal jaar geleden weer naar zijn native land Amerika is teruggekeerd. Maar niet nadat hij een aantal cd's heeft gemaakt. Waaronder deze, waarop het kan ook niet anders... Eh, allemaal grote jongens spelen die allemaal uit uiteindelijk ook in de krocht komen spelen of hebben gespeeld. Eh, Erik Barkman op de bas, René van Beek op de flugelhoorn... Sjoerd Dijkhuis, de tenorsax, Ellen Helmers op de fluit... Marcel van Engelen op het slagwerk en Kajan Witmer op de piano... en tevens alle arrangementen. We gaan luisteren naar Ingram Washington, It's Alright With Me. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but it's a lovely face, and it's alright with me. It's the wrong song and the wrong style. Though your smile, it's lovely, it's the wrong smile. It's not her smile but such a tempting smile, and it's all right with me. You don't know how happy I am that we've met, and I become strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget somebody too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips, they're tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but such tempting lips. And if one night you might be free, hey, that's alright. It's alright, girl, it's alright with me. become I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget somebody too? Well, the wrong game, it's the wrong chips. Your lips, they're tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but such tempting lips. And if one night you might be free. Girl, that's alright. It's alright. Yes, it's alright with me. Oh, baby. Looking good. Showing up alright. Mm. Mm. hmm, Come on, girl. Ja, die moeten we even overdoen. Heerlijk. Dat zijn de leukste opnames. Ehm, dat was Ingram Washington, begeleid door een keur aan uh, zal ik maar zeggen. En nu we het over de krocht hebben... Eh, na het succesvolle optreden een paar weken geleden... van eh, meneer Edwin Rutten... is er alweer een volgend concert gepland. En dat is zondag over een week, zondagmiddag 7 november dan komt hier het Jasper Staps kwartet eh, muziek maken. En Jasper Staps is een eh, saxofonist. En die wordt daar begeleid door uh, Jean-Louis van Damme op de piano... Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersbergen op het slagwerk. Frits Landersbergen, die regelmatig hier optreedt... is overigens per 1 januari aanstaande ook toegetreden... als drummer van de Dutch Schwinkelders De terzijde. Um, dus zondagmiddag 7 november is hier in het kader van Jazz in de Krocht... het Jasper Staps Kwartet. En, en het thema van die middag is muziek van Paul Desmond en Dave Brubeck. Dat belooft natuurlijk een prachtige middag te worden. Reserveren is zeer gewenst via www.jazzinzandvoort.nl. Het zij gezegd, dan ga ik nu... Eh, heel graag draaien. En weer een stuk van de big band. De Bill Elliott Swing Orchestra met het nummer Streamliner. zeg ik, eh, daar voeg ik niks aan toe. Ik ga nu graag uw aandacht vragen voor de Nederlandse zangeres Colette Wickenhagen. Die eh, heeft destijds een cd opgenomen met Kloes van Mechelen op de sax. Just van Dijl op de bas. Uh, <laughs> Hoofddorper Nick van der Bos op de piano. En onze buurman uit... Aardehout. Menno Venendaal op het slagwerk. En ik ga laten horen Too Close for Comfort. Be wise. be smart, behave, my heart. Don't upset your cards, cause he's so close. Be soft, be sweet, better be discreet. Don't fall off your feet, cause he's too close for comfort too close, too close for comfort. Please, not again. Too close, too close to oh, know just when to say when. Be fine, be fair, be sure, but beware. On your guard, take care. Well, there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. Cause he's much too close for comfort now. So life of sin, loving this life I'm in. Working all day and crooning all night, but two martinis and I'm feeling alright. Jumping and jiving on the floor, lineup of hepcats out the door. They come to see the band that swings, a skinny boy singer that would be king. Big time operator, take that stand. Big time operator, swing that band. We got a rhythm stinging hot. We're gonna put you on the spot. Cigarette holder dressed to the nines. Spectators blur with the fresh new shine She's a hot rib on a mission to score. If you don't have cash, say hello to the door. It doesn't take too much to see. This is a scene, it's the place to be. Your drapes are pressed, you're ready to jive. Pull in the line and jump in that dive. Big time operator, take that stand. Big time operator ready to swing that band. We got a rhythm stinging hot. We're gonna put you on the spot. A big time operator, take that stand. Big time operator, swing that band. We got a rhythm stinging hot. We're gonna put you on the spot. Heerlijk. Dat zijn eh, de muziekjes die gedraaid worden als er hele groepen een hele avond heerlijk aan het swingen zijn en aan het uh, Lindy Hop dansen. Ik ga nu laten horen uh, eh, Marian McPartland. Dat was een dame die zich een fantastische plek heeft weten te verwerven... in de door mannen gedomineerde jazzwereld. Zij was een muzikaal natuurtalent. En uh, ze eh, heeft compositie en, en solistenopleiding gedaan, pianostudie... aan de Londense Guildhall School of Music and Drama. En ehm, is ze eh, het grootste deel van haar leven jazzmuzikante geweest. maar ook een groot gedeelte presentatrice van een praatprogramma op tv. En dan nodigden ze alle grote jongens uit. Want zij wist alles van jazz. En dat vond iedereen leuk om daar te komen eh, vertellen over de muziek. En dat was dan altijd vier handen op twee buiken. Ik ga laten horen een stuk van haar. En eh, van, eh, ja, Marianne McPartland. Het beroemde stuk Four Brothers. van Marian McPartland gaan we over naar Billy Eckstein. What a little moonlight can do. Ooh, what a little moonlight can do little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a fluttering all day long. You only stutter cause your poor tongue just will not utter the word I love you. Ooh, what a little moonlight light can do to you. Wait a while till a little moonbeam comes peeping through. You get bold, you can't resist her, and all you'll say when you have kissed her is, Ooh, what a little moonlight white and brown. Watch them limbs a flinging. Jump time, they're off the ground. Chicks are flying in the air. The swinging craze is what this town does wow. When every club's got a retro beat, you know you're in Jump Town. Jump Town, it's in your town. Good news I am bringing. Jump Town, that new old sound. Swing your blues away. dat eh, ligt er niet om. De dansers mogen even gaan zitten. Eh, want eh, de Steve Lucky en de Roomba Bumps... die mogen even uitrusten. En ik heb een Nederlandse artieste, Ankie Angel... zang en piano, gespecialiseerd in de boogie-woogie. En ehm, die heeft een cd gemaakt met wederom George van Dijl op de bas... Wolfgang Martini op de gitaar... Kloes van Mechelen sax, Menno Venedal slagwerk. En we gaan luisteren naar het stuk Lief. Toetsen. Eh, springen we naar de hammond toetsen van niemand minder dan Jimmy Smith met een big band... de Basin Street Blues. kan het niet. Jimmy Smith, Basin Street Blues. We hebben nog een paar nummers te gaan en dan zit eh, ZFM Jazz op zondag er alweer op. En dan gaan we een week wachten en dan komt een van de collega's weer een hele ochtend prachtige muziek draaien. Ik heb op de draaitafel liggen het uh, cd'tje van Ronald Douglas, een Nederlandse jongen. En die wordt hier begeleid wederom door een... Eh, en eh, zal ik maar zeggen, een krochtbezitting. Rob van Bavel op de piano. Hans van Oosterhout op het slagwerk. En good old Henk Haverhoek, al in de tachtig, speelt nog steeds geweldig. Op de contrabas. En we gaan luisteren naar Dead Old Black Magic.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 I'm under that. Oh, ja, Ronald Douglas. En dan is het nu tijd eh, om afscheid te nemen van ZFM Jazz op zondag. En ehm, dat doen we met de big band van ja, Sammy Davis Jr. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En ehm, tot een volgende keer ZFM Jazz op zondag. It's long, long from May to December. But the days grow short when you reach September. And the autumn weather turns the leaves to flame.